Twee uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is ernstig ziek. In een brief aan de inwoners van Amsterdam schrijft hij... dat bij hem deze week uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden... lijkt het erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme, schrijft hij. Van der Laan blijft voorlopig aan als burgemeester. Hij is onder behandeling in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Bij de Haarlemse afdeling van de Hells Angels zijn wapens en drugs gevonden. Gisteravond en vannacht doorzocht de politie op 24 plekken in Nederland panden... die connecties zouden hebben met de Haarlemse chapter van de motorclub. Ook werden tien verdachten aangehouden. Op verschillende plekken werden spullen in beslag genomen... waaronder vuur, slag- en steekwapens... en ook werden cocaïne en ecstasy gevonden. Op een van de locaties vonden agenten een klein ecstasy-lab. Het Haarlemse clubhuis van de Hells Angels werd op last van de burgemeester gesloten. Oud-Volkswagen-topman Martin Winterkorn wist zeer waarschijnlijk veel eerder van het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's dan hij tot nu toe beweerde. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Braunschweig. Het OM heeft deze week op 28 locaties invallen gedaan om meer bewijs te vinden in deze zaak. Ook zijn er invallen geweest bij een reeks medewerkers van Volkswagen. De Nederlandse tak van modeketen Charles Veugelen is failliet. Er verdwijnen 700 banen. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf werd in december overgenomen door een Italiaans modeconcern. Toen werd al bekendgemaakt dat de modeketen zich wil richten op markten buiten Nederland. De directie van de Nederlandse tak van Veugelen heeft de laatste maanden gekeken of er een manier was om de winkels te behouden, maar dat is niet gelukt. De 95 winkels in Nederland blijven voorlopig open om de bestaande voorraad te verkopen. Het weer nog vanuit het zuiden komt er hoge bewolking opzetten. Het blijft wel droog en de zon schijnt nog steeds behoorlijk. Het is niet meer zo koud, tussen de 6 en 9 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt en vanaf morgenavond is er kans op regen. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor het knooppunt Raasdorp 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen.